Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS. -show. In een gezamenlijke verklaring zeggen Rusland, Iran, de Hezbollah-beweging en andere milities dat de VS met de raketaanval van vrijdag een grens is overgegaan. Ze zeggen hun steun aan het leger van Assad nog verder te zullen opvoeren en een nieuwe aanval van de VS zal met geweld worden beantwoord. In het centrum van Stockholm hebben duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag van vrijdag. Precies om zeven voor drie, het tijdstip van de aanslag met een vrachtwagen, werd een minuut stilte in acht genomen. Morgen is er een landelijk herdenkingsmoment voor de slachtoffers. De Zweedse politie heeft in totaal twee verdachten opgepakt voor de aanslag. De 39-jarige hoofdverdachte is een afgewezen asielzoeker uit Oezbekistan... met sympathieën voor extremistische organisaties. Vanochtend werd ook een medeverdachte gearresteerd. Een dronken automobilist is afgelopen nacht bij Bergen op Zoom in slaap gevallen op de vluchtstrook. Hij stond geparkeerd langs de A4 en had de inhoud van zijn kofferbak op de vluchtstrook uitgestald. Waarom is onduidelijk. Een voorbijganger waarschuwde de politie en die maakte de automobilist wakker. Het was een 36-jarige man uit Sint-Annaland. Hij bleek driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Feyenoord heeft punten verspeeld bij PEC Wolle. De uitwedstrijd eindigde in 2-2, waardoor Feyenoord nog maar één punt voor staat op Ajax. Na een kwartier spelen stond PEC Wolle met 2-0 voor. Door twee treffers van Berghuis kwam Feyenoord op gelijke hoogte, maar daar bleef het bij. FC Utrecht won thuis met 3-0 van FC Twente en AZ speelde thuis 1-1 gelijk tegen Roda JC. Daarmee liet AZ dure punten liggen in de strijd om Europees voetbal. Het weer, het blijft de hele dag zonnig. De maxima lopen uiteen van 16 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. Vannacht neemt de bewolking toe en draait de wind naar het noordwesten. Morgen is het een stuk frisser, blijft wel droog en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.